nog maar steeds niet begrepen. Waarom toch heb jij dat gedaan? Hield jij dan zoveel van dat meisje dat jou? En daarom stel jij toen dat geld. Maar al veel beter te weten dat dit me oneindig verdriet. Je was zo verblind door dat had jij toch maar naar me geluisterd, dan had je die fout nooit begaan.